Sea Shepherd strijdt onder meer tegen de walvisjacht. Minister Rosendaal wil zich niet met de rechtsgang in Japan bemoeien, omdat er volgens hem geen enkele reden is om aan te nemen dat die oneerlijk verloopt. De Partij voor de Dieren noemt dat verbijsterend. Volgens Kamerlid Ouwehand heeft Japan de naam om activisten die hen dwars zitten om politieke redenen op te pakken. Ouwehand wil dat Rosendaal de Japanse ambassadeur op het matje roept. DSM gaat samen met een Amerikaans bedrijf biobrandstof maken uit oneetbare resten van mais. Het Nederlandse chemiebedrijf is daarmee een van de eersten ter wereld die de zogenoemde geavanceerde of tweede generatie biobrandstof gaan produceren. Dat is biobrandstof waarbij materiaal wordt gebruikt dat geen voedingswaarde meer heeft. DSM en het Amerikaanse bedrijf gaan de brandstof maken in Amerika. In South Dakota wordt hiervoor een fabriek gebouwd. Het Nederlandse bedrijf gaat ervan uit dat biobrandstof commercieel steeds interessanter wordt. In Cincinnati in de VS is een voormalige sportheld, een worstelaar, veroordeeld tot 32 jaar gevangenisstraf. Hij had seks gehad met vrouwen zonder ze te vertellen dat hij besmet was met HIV. De man zegt dat hij seksverslaafd is. Als professionele worstelaar trad hij op onder de namen Gangsta of Love en Sweet Sexy Sensation. Hij had met zeker 14 vrouwen onbeschermde seks zonder ze te waarschuwen dat hij besmet was. Hij deed dat niet alleen in Cincinnati, ook in een andere plaats zijn aanklachten tegen de worstelaar ingediend. Het weer in het noorden kans op buien. Minimaal tussen 4 graden aan de kust en rond het vriespunt in het binnenland. Overdag eerst zon, maar vanuit het westen bewolking. En tegen de avond gaat het in Zeeland regenen. Het wordt een graad of 6.